Bruin met het NOS-journaal. In de rechtszaak over de dodelijke aanslag op een concertzaal in Moskou... zijn de vier aanslagplegers veroordeeld tot levenslang. Vijftien anderen kregen jarenlange gevangenisstraffen. Bij de aanval twee jaar geleden vielen 147 doden en ruim 600 gewonden. Drie mensen zijn nog altijd vermist. De daders schoten in het rond met automatische geweren... en er brak brand uit in de zaal in Moskou. De aanslag werd opgeëist door de Afghaanse tak van IS... Volgens de Russische president Poetin zat Oekraïne erachter. De eerste week van de oorlog tegen Iran heeft Amerika meer dan 11 miljard dollar gekost. Dat hoorden Amerikaanse politici dinsdag bij een briefing in het Pentagon, meldt de New York Times. Het bedrag kan nog veel hoger uitvallen, want veel kosten zijn niet meegeteld. Een onafhankelijke Amerikaanse denktank schat dat de eerste 100 uur van de oorlog Amerika ongeveer 3,7 miljard dollar kostte. Dat is 891 miljoen dollar per dag. Met het bestaande beleid worden de wettelijke stikstofdoelen niet gehaald... zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. De hoeveelheid stikstof die neerkomt in kwetsbare natuurgebieden... gaat wel naar beneden, maar niet genoeg. In 2030 mag in de helft van de natuurgebieden... de stikstofnorm niet worden overschreden. Maar, zoals het nu gaat, lukt dat maar in een derde van de gebieden. En het doel voor 2035 is nog verder uit zicht. Twee jaar geleden waarschuwde het planbureau ook al... maar sindsdien is het stikstofbeleid nauwelijks veranderd. In de golfstaat Bahrein zijn vier mensen gearresteerd... die zouden hebben gespioneerd voor Iran. De drie mannen en een vrouw komen uit Bahrein. Ze zouden informatie hebben verzameld voor de Iraanse revolutionaire garde. Het materiaal zou zijn eh, doorgespeeld aan Iran met versleutelde software. Dan het weer. Het is droog en zonnig. Vanmiddag geleidelijk meer bewolking bij 10 tot 13 graden. Morgen is buien en veel wind. In de middag minder regen bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Amersfoort staat file tussen Landsmeer en de Zeeburgertunnel 2 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging.